uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Hells Angels gaan in beroep tegen het verbod op de motorclub... zegt hun advocaat Geert-Jan Knoops. Vanochtend bepaalde de rechter dat de Hells Angels een geweldscultuur hebben... en daarmee een gevaar vormen voor de openbare orde. Nederland is het eerste land dat de motorclub helemaal verbiedt. Volgens Knoops is dat onterecht, omdat daarmee alle leden over één kam worden geschoren. Hij zegt dat de Hells Angels niet centraal worden aangestuurd... en dat de club niet verantwoordelijk is voor het gedrag van individuele leden. De overheid moet transparant zijn over het gebruik van algoritmes... zegt voorzitter Wolfsen van de autoriteit persoonsgegevens. Nu weten burgers volgens hem niet of nauwelijks hoe hun gegevens worden verwerkt. Eerder vandaag meldde de NOS dat de overheid vaak voorspellende algoritmes gebruikt... Voor, om bijvoorbeeld fraude of criminaliteit op te sporen. Deskundigen zeggen dat dat kan leiden tot discriminatie. En ook Wolfsen is daar bang voor. Philips betaalt momenteel geen winstbelasting in Nederland en Axo Nobel nauwelijks. Dat zeiden bestuurders van de bedrijven in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. Eerder bleek al dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Dat komt doordat multinationals verliezen in andere landen hiervan de winst mogen aftrekken. Philips en Axo Nobel wijzen erop dat ze veel bijdragen aan de Nederlandse economie en wel andere belastingen betalen. Amnesty International maakt zich zorgen over het besluit van Libanon... om de homo-dating-app Grindr nog verder te blokkeren. Sinds januari is de app al niet meer bereikbaar via het mobiele netwerk... en nu mag het ook niet meer via het vaste internet en wifi. Amnesty noemt het een klap in het gezicht van de Libanese LHBTI-gemeenschap. De hoofdstad Beirut geldt als tolerant voor homoseksuelen... en er zijn veel plekken waar ze kunnen uitgaan. Het weer. Vanavond in het westen kans op wat regen. Minima vannacht rond 10 graden.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 Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine where the days are alligator lizards in it's bullshit. say the a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty.